Zas toen altijd bimiblim, blieben, luchtje wicht. Lekker warm in die naam, in die naam, zo dicht. Zon is muid en sloop gewoon, door de doek zei ik de moon. Deze nacht die is nou van ons beiden. Zas toen altijd blieben, Wölte wog nuchter, er wog zat. Maar het leven gaat door en wat er na naad. Oeh, wölte wog nuchter, wölte wog zat. Maar het leven gaat door en wat er bleef nat. Ah, ah. zal ik altijd bidiblim, bidiblim, luchtje wicht. Lekker warm in mijn arms, in mijn arms, zo dicht. Zijn is muid en sloop gewoon, door de doof zei ik de mond. Deze nacht, die is nou van ons bang. Vuiltje ook nuchter, de ook zacht. Maar het leven gaat door en wordt er blijft het. Oeh, oeh, vuiten wordt nuchter, vuiten ook zat. Maar het leven gaat door en wordt er blijft nat. Zast u altijd bij mij blijven. Zast u altijd bij mij blijven. Zaast u altijd bij mij blijven,